uitbraak heeft in West-Afrika al bijna 5000 levens gekost. Vijf keer per maand onbedoeld een wapen af. Tussen januari 2012 en oktober dit jaar is de 183 keer een ongecontroleerd schot gelost. De cijfers zijn opgevraagd door een advocaat die geregeld militairen en politieagenten bijstaat die betrokken zijn geweest bij schietincidenten. Met de cijfers wil hij aantonen dat er sprake is van een structureel probleem. Verreweg de meeste onbedoelde schoten worden gelost door marechaussées. Rond deze tijd gaan de DJ's van Serious Request het glazen huis verlaten. Gerard Ekdom, Domien Verschuren en Koen Zwijnenberg gaan van de Grote Markt in Haarlem, waar het huis staat, naar een groter plein in de stad. Daar is het eindfeest en daar wordt straks de eindstand bekendgemaakt. Serious Request voert actie voor vrouwen en meisjes die tijdens oorlog en conflicten slachtoffer worden van seksueel geweld. Het weer, in de loop van de nacht kan in het noorden een bui vallen. De temperatuur daalt tot 4 graden ongeveer. Morgen neemt de wind in de loop van de dag af. Er is af en toe zon en er valt een enkele bui. Het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het. En nu, de grootste kerst- en winterhits aller tijden.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 And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me when it comes to call. She won't forsake me. I'm loving angels instead And I know tongues of fire purge the soul. Make love your down go sublime. Lovers entwined, divine, divine. Loving 18. everybody, let's go to Santa's party. It's Christmas time, Christmas time. Everybody, we'll need somebody. It's Christmas time. Nummer 17. 16. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Nummer 15.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 Nummer 6. going to wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Minsk is opnieuw onderhandeld over een oplossing voor het conflict in Oekraïne. Vertegenwoordigers van de Oekraïense regering, Rusland, de pro-Russische separatisten en de OVSE praten onder meer over het terugtrekken van grof geschut, een gevangenenruil en humanitaire hulp. Het was de eerste gespreksronde sinds 5 september. Toen werd ook een akkoord gesloten over de terugtrekking van zware wapens en een wapenstilstand. Maar die afspraken bleken weinig effect te hebben. De laatste maanden zijn naar schatting duizend mensen door geweld om het leven gekomen. Tweede kerstdag gaan de gesprekken verder. In Liberia is weer een medewerker van de Verenigde Naties besmet met ebola. Twee VN-medewerkers met ebola zijn inmiddels overleden. Een derde werd overgebracht naar het UMC Utrecht en is genezen. En deze vierde medewerker in Liberia is naar een ebola-kliniek gebracht. De ebola-uitbraak heeft in West-Afrika al bijna 5000 levens gekost. Bij Defensie gaat ruim vijf keer per maand om.